Vijf uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De 60ste editie van het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. In Wenen kreeg mens Zelmerle voor zijn nummer Heroes de meeste punten. De stemming was lang een nek-aan-nek-race tussen Zweden en de nummer 2, Rusland. Italië veroverde de derde plek en België de vierde. Vanwege het jubileum deed Australië ook een keer mee. Dat land eindigde op een vijfde plaats. Na afloop van de finale maakte de organisatie ook de puntentelling van de halve finales bekend. Daaruit blijkt dat Nederland dinsdag 33 punten kreeg, waaronder 7 uit Denemarken, 6 uit België en 5 uit Estland. Daarmee werd het treintje Oosterhuis afgelopen dinsdag tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 14e. Om door te gaan had ze bij de beste 10 moeten zitten. Door extreme temperaturen zijn de afgelopen weken in India meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Op sommige plaatsen werd de afgelopen dag een recordtemperatuur gemeten van 48 graden Celsius. De meeste doden vielen in de zuidelijke deelstaten waar het al veel weken veel warmer is dan gebruikelijk. Het totale dodental daar vanwege de hitte staat op ruim 300. Naar verwachting duurt het nog een week voordat moessonregens verkoeling brengen. In het oosten van Oekraïne is een van de commandanten van de pro-Russische separatisten gedood. Volgens Russische en Oekraïense media ging een bom af bij zijn auto en werd de wagen daarna onder vuur genomen door onbekenden. Daarbij zouden ook zes anderen om het leven zijn gekomen. Alexei Moskovoy was de leider van het Pisrak-bataljon dat zich in de buurt van Lugansk bevindt. Hij stond kritisch tegenover de andere leiders van de pro-Russische separatisten en was tegenstander van het bestand dat in Minsk werd gesloten met Kiev. Het weer. Vannacht is het vooral in het noorden en het midden van het land koud, met op veel plaatsen vorst aan de grond. Komende dag is het zonnig en wordt het 17 tot 20 graden. Maandag overwegend bewolkt met af en toe zon.